Twee uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Bij twee bomaanslagen in Bagdad zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De aanslagen waren kort na elkaar in verschillende wijken van de Iraakse hoofdstad. De bloedigste aanslag was op een markt in het noorden van Bagdad. Daarbij vielen zeker 28 doden, mogelijk zelfs 40. Ook de andere aanslag was op een markt, maar dan in het zuiden van de stad. Daar eiste een autobom het leven van zeker zes mensen. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist. Afgelopen week was IS actief in en rond Bagdad. Utrecht steekt de komende jaren miljoenen in Tivoli-Vredenburg. Het muziekcentrum krijgt een huurverlaging en een extra subsidie om financieel gezond te worden. De huur wordt met bijna 2 miljoen euro verlaagd naar 7,7 miljoen per jaar. verder krijgt het centrum 4 ton subsidie om grote bands aan te trekken... en een eenmalig ruim 1 miljoen euro om financiële reserves aan te vullen. Tivoli-Vredenburg kwam in grote problemen toen de nieuwbouw tientallen miljoenen euro's duurder uitviel dan begroot. D66 pleit voor een aanpassing van het pensioenstelsel. De partij wil collectieve regelingen vervangen door individuele potten, waarover werknemers zelf meer te zeggen krijgen. Werknemers kunnen dan bijvoorbeeld kiezen om een paar jaar geen premie te betalen als ze met hun gezin in een dure fase zitten. Ook moeten ze zelf een pensioenfonds kunnen kiezen. Wel moet de inleg collectief worden belegd en ook blijven werknemers verplicht om mee te doen aan een pensioenfonds. Ex-neuroloog Ernst Janssen Steur hoeft niet alsnog de cel in. De Hoge Raad handhaaft het arrest van het Hof dat hem een jaar geleden vrijsprak van alle medische delicten. Zo vertelde hij patiënten dat ze ernstig ziek waren, terwijl dat niet zo was. Janssen Steur was eerst door de rechtbank veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar... In hoger beroep maakt het Hof daar toen zes maanden voorwaardelijk van. Voor verduistering en valsheid in geschriften. En tegen die uitspraak van het Hof was het OM in cassatie gegaan. Het weer, geleidelijk wat meer zon, vooral in het westen. In het zuidoosten mogelijk nog een bui. Het wordt 13 tot 18 graden.